Drie uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In Rio de Janeiro is de openingsceremonie van de Olympische Spelen aan de gang. De ceremonie in het voetbalstadion in Maracana begon met een ingetogen versie van het Braziliaanse volkslied. Daarna werd met behulp van videokunst en tientallen vrijwilligers uit het Amazonegebied het ontstaan van het tropisch regenwoud uitgebeeld. De Olympische vlam zou worden ontstoken door voetbalicoon Pele, maar hij moest zich afmelden vanwege gezondheidsproblemen. Volgens Braziliaanse media neemt oud-tennisser Gustavo Kuerten nu die taak over. De Braziliaanse interim-president Michel Temer, die de geschorste Dilma Rousseff vervangt, mag de Spelen officieel openen als alle sporters in het stadion zijn. Koning Willem-Alexander en premier Mark Rutte zitten ook in het publiek. Een paar honderd vluchtelingen zijn bij de Italiaanse grensplaats Ventimiglia illegaal overgestoken naar Frankrijk. De Italiaanse en Franse grenspolitie zagen dat niet aankomen. Sommige vluchtelingen renden ineens langs de versperringen naar de Franse grensplaats Menton. Anderen doken in zee om de paar honderd meter naar Frankrijk te zwemmen. Ze kwamen op de rotsen langs de Middellandse Zee weer bij elkaar. Een Griekse zwemster is na een positieve dopingtest uit het Olympisch dorp gezet en naar huis gestuurd. Het Griekse Olympisch Comité wil niet zeggen wie het is. De zwemster is de derde sporter die nog voor het begin van de Spelen door de eigen nationale bond is geschorst. Een gewichtheffer uit Cyprus en een bokser uit Ierland zijn gisteren ook geschorst na een positieve dopingtest.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 It explains why you're the apple of my eye. ZFM.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 I have to celebrate you, baby. I have to praise you like I should. tv. ZFM, Text TV, op kanaal 45. trying to surrender to trust in every word. All my days of misery, someone could have taken them from me. Yeah, yeah, yeah, yeah. so carefully. Let's start living dangerously. dangerously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 away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 可爱。 you